Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Britse waarop drie dode mannen te zien zijn in het complex in Abbottabad in Pakistan, waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Bin Laden is niet te zien op de foto's. Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistaanse veiligheidsfunctionaris die ze zelf zou hebben gemaakt. President Obama heeft besloten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. Volgens Obama kan publicatie leiden tot gewelddadige acties. In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij bij een autobedrijf in het westelijk havengebied twee doden gevallen. Ook zijn er mensen gewond geraakt, hoeveel is niet bekend. Zeker een van hen zou er slecht aan toe zijn. Vijf mensen zijn aangehouden. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit. In Wageningen is de bevrijdingsvlam ontstoken bij het monument Vrijheidsvuur, vlakbij Hotel de Wereld. Daar werd 66 jaar geleden onderhandeld over de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Vanuit Wageningen vertrokken na middernacht estafettelopers om het bevrijdingsvuur over heel Nederland te verspreiden. Premier Rutte geeft vanmiddag om 1 uur in Wageningen het start zijn voor de jaarlijkse bevrijdingsfestivals die in alle provincies worden gehouden. In Australië is de laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog overleden. De Brit Claude Stanley Choles was 110. In 1915 loog hij over zijn leeftijd en kwam hij als 14-jarige bij de Britse marine. Na de oorlog emigreerde hij naar Australië, waar hij bij de marine werkte ook, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De hoogbejaarde Choles was voor zover bekend de laatste nog levende militair die heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. De finale van de Champions League gaat tussen Barcelona en Manchester United. De Engelsen wonnen gisteren ook de tweede halve finale wedstrijd van het Duitse Schalke. Het werd 4-1. De finale van de Champions League is op 28 mei in Londen. Het weer volop zon. De maxima komen uit tussen 15 graden in het noorden en plaatselijk 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.